Wikileaks heeft de nationaliteit van Ecuador gekregen. De minister van Buitenlandse Zaken van het land heeft dat bevestigd. Assange zit al ruim vijf jaar ondergedoken in de ambassade van Ecuador in Londen. Daar vluchtte hij naar binnen toen Groot-Brittannië hem dreigde uit te zetten naar Zweden. Hij was bang dat Zweden hem zou uitleveren aan de Verenigde Staten vanwege het lekken van staatsgeheimen. Of de toekenning van de Ecuadoraanse nationaliteit nu betekent dat Assange weg kan uit de ambassade, dat is niet duidelijk. Mensen met een eigen huis die te veel boeterente hebben betaald... krijgen honderden euro's terug van de bank. Het gaat om 35.000 klanten en om gemiddeld 800 euro per hypotheek. De klanten hebben te veel betaald bij het oversluiten van de hypotheek... of bij het vervroegd aflossen. Toezichthouder AFM gaf banken opdracht de boeterente vanaf half 2016 nog eens te bekijken. In totaal zijn de banken met de terugbetaling 25 tot 30 miljoen euro kwijt. De Rijksrecherche heeft vorig jaar 23 schietincidenten bij de politie onderzocht. Dat zijn er veel minder dan de vier jaar daarvoor. Toen lag het aantal onderzochte zaken tussen de 30 en 34, meldt het Openbaar Ministerie. De getallen gaan alleen over schietincidenten waarbij doden of zwaar gewonden vielen. Het weer bewolkt en nevelig, vanavond weer kans op mist. Ook morgen bewolkt en grijs, vooral in het noorden van het land kans op motregen. Het wordt 4 tot 6 graden.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 10 kilometer en een half uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar overigens wel weer vrij. Op de A10 gebeurde zojuist ook een ongeluk bij knooppunt Amstel op de Ring Zuid. Richting Den Haag zijn er twee rijstroken dicht nu. De vertraging is nu nog een kwartier, maar die zal nog wel wat toenemen. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Overschie 6 kilometer. En dat komt omdat de verbindingsweg met de A20 dicht is. Je kunt dus niet vanaf de A13 de A20 op. Dus als je vanuit Den Haag komt en je moet die A20 op, dan kan je beter de A4 nemen. Op de A20 is namelijk een ongeluk gebeurd van Gouda naar Hoek van Holland bij Overschie. Daar moet je via de vluchtstrook en vanaf Rotterdam Prins Alexander kom je in een file van 7 kilometer die een uur oponthoud oplevert.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 Die kunnen na een ziekenhuisopname vaak niet meer voor zichzelf zorgen. 45 ziekenhuizen hebben geregeld dat ze na een ziekenhuisopname bezoek krijgen van de wijkverpleging. Die maakt een plan voor goed herstel en let op het innemen van medicijnen. Uit onderzoek blijkt dat een dergelijke aanpak levens redt. Het distributiecentrum in Woerden van de winkels van de Bijenkorf gaat dicht. Dat kost 143 mensen hun baan. De distributie wordt overgeheveld naar Waalwijk. Daar zit nu het bedrijf dat de bestellingen voor de webshop van de Bijenkorf verzorgt. Voor de 143 mensen in Woerden ligt een sociaal plan klaar, zegt de Bijenkorf.